One good thing about music, when it hits you feel no pain. Stop the fuss, stop the fight, away with the violence and the crime. You are listening to High Times. Yes, Cyril Promper, my favorite DJ, live and direct at Radio 501. it's Coco the Rasta. Rockin' it, rockin' it, rockin' it, rockin' it, we gonna rock you. In the night, in the day, We rock your soul. We positively moving up, oh, within your time. No matter what you say or do, jump on the rock and dance. That's why we sing, sing, Coco, Coco, it's Kakadi Rock. Coco, Coco, it's Kakadi Rasta, Rasta live. hele goede avond. Het is 25 juni, donderdag 25 juni. En jij moet nog eventjes wachten, Bob Marley. Stoppen zeg ik. Het is donderdag 25 juni de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van High Times op jouw radio 501. En het wordt een hele fijne aflevering, want ik trapte natuurlijk af, zoals gebruikelijk, met een nummer van Alpha Blondie. En dat doe ik wel vaker en deze keer was het Cocody Rock. En die komt van het gelijknamige album Cocody Rock. En eh, ja, we zijn allemaal natuurlijk weer een beetje bijgekomen van de Horense Stadsfeest. Het afgelopen weekend hier op het Koepertsplein was een daverend succes. Een groot feest was het. En eh, er waren tal van artiesten, waaronder Maggie and the Jar, Clerks and the Secret, een Pink Floyd tribute. Eh, noem maar op. Die, die, die, dames ook weer, die drie met die gitaren. Eh, ik kom er zo al op dan kom ik er even op terug. Want dat, was, dat scheen gewoon een porno-achtige act geweest te zijn. En eh, jammer dat ik daar niet bij was, want ik kon het gewoon niet ja, ik wou gewoon even, even chillen thuis. Maar goed, het is de hoogste tijd voor een flink portie reggae muziek. Waarbij je ook natuurlijk weer een plaatje aan kan vragen via www.radio501.nl slash live. Radio501.nl slash live. Inloggen via Facebook of Twitter. En uh, dan kun je me een verzoekje doen in de chatbox van Radio 501. Want dat is het allerbeste manier en de allersnelste manier om een verzoekje te doen. Maar dat kan natuurlijk ook via de telefoon 0229 756 438. Of gewoon via Facebook. Stuur me een persoonlijk bericht. En dan komt het allemaal goed. Verder heb ik natuurlijk ook nog de reggae-agenda bij me. En, en, natuurlijk muziek. Heel veel muziek. Onder andere Lady Kaywida, Versatile, Supernatural, Steel Pulse, Barrington Levi. Strictly Rubber Dub van Brigadier Jerry komt voorbij. Inner Circle voorbij. Maar eerst deze van Bob Marley en de Wailers. De Jamaican versions. En die kun je vinden op de dubbel CD van Catch a Fire. De heruitgave, de luxe versie. Uit 1973 Midnight Ravers. Van de tweede CD. watch a man. Ah, who find Jerry Test Tesla's? Me say, ah, who find Jerry Test Tesla's? Bring it down the control tower when I train just a show and get a five dollar for a hour. When I man shall seated in Mount Zion, we up to the highest region in a summer city. And strictly rubber dubber we are play. Me lion this and strictly rubber dubber leads away. I tell you that I strictly rubber dubber come the one way. I tell you this a dub style. Rubber dub style in the 1979. the running I in a dub style. Jimmy, I tip them in a rubber dub style. I wanna go them in a dub style. I wanna go tip them in a dub style. So tell you this, rubber, rubber, rubber Hij werd eigenlijk geboren als Robert Russell. En zijn bijnaam is The General. Brigadier Jerry van zijn album Freedom Street. Strictly Rub a Dub. En daarmee is het al kwart over zes op jouw Radio 501. En natuurlijk ook hier in de studio. En het is heerlijk zomers. Waarom dan niet een plaatje van Versatile? Hij trad onlangs op tijdens de Reggae Bounce in Café Backstage. En zal zeker een keertje terugkomen. Maar hij stuurde me deze tunes toen toe. Want No Part. Versatile. I was spot them like freckles. Judgment go hot like a kettle. Why me just cool and me settle? Planting me corner, me out here while my sister sniffing. I'd rather make a honest living, even if I give in full hundred. But me only get him back a shilling. So it goes in the system still. Me can't give in, no way. Then we no no part. No, no. We can't be greedy, greedy and pick the fruit before it ripen. No, even if they try to buy we with the finance, move we with the science. We giving them defiance, fire with no violence. Words sound and power breaking down the walls of silence. me come. ben Frits, ik kom uit Duitsland en ik luister altijd naar Radio 501. van Carlton Coffee van het album Black Roses. Ik gok 1987, misschien zit de creatie naast Inner Circle met One Vibe Picks You Up and Another Let You Down. En hiervoor heb je kunnen luisteren naar Strictly... Of, First I all, met Don't Wanna Hurt. Eh, Easy Wayne stuurde me onlangs een paar tunes toe en eh, er zitten hele te gekke dingen tussen. En hij zegt, moet je er een paar dingetjes bij, zo, uh, dat je dat van tevoren eventjes kan draaien. En ja, hij, heeft dit te vertellen over het nummer C and Me Know Them. Easy Wayne. And I'm here to let you all know that you're in tune to High Times and Radio 501 with a smashing boom bang reggae program. So make sure you keep your dial locked. Don't change that. Sit back and relax and listen to the next track. Radio 501. Boom, boom, boom. boomerang. I talk them like a boom. This junction from the barrow. then. Royalness of voice is just for royalness of choice then. Up on the back, the front, me ready for fight them. Then me say. kunnen luisteren naar Gregory Isaacs. Zijn Lovers Rock doet het ook wel goed hoor. En ik ga vandaan. Dit is een eh, Black Star productie. Het nummer van Lady K. Wida. En het heet One Man Woman. poor Raise your hand Luister naar Murderer van Barrington Levi. En hiervoor live met de band Poor Man Friend. Lady K. Wida en dat was een Black Sound Productions. En uh, Black Sound had ook onlangs opgetreden tijdens de Reggae Bounce hier in Café Backstage. Dit is een andere Nederlandse band en dan heb ik het over Supernatural. Ze komen uit de omgeving Arnhem. En dit is het nummer Ating. realiteit. Koppen mezelf los van mijn persoon. Die loopt, drink, eet, schijt. Ik ben die persoon, maar die persoon is mij niet. Mijn universum, een projectie van wat ik gewend ben te zien. Zijn is blessing. Zonder is de pijn van het niet bereiken van je bestemming. Zonder afstand of tijd is meer zoiets van wat herinner jij? Mijn brein is dus een thee in een theedek op repeat. Speel mijn programma's af tot ik mijn laatste rustplaats zie. Tot ik mijn laatste rustplaats zie. Tot ik mijn laatste rustplaats zie Brandend vlot op het water Nog één blik naar het zinkend verkoop. lichaam in de mist Voordat ik een nieuwe levensvorm kies van het begin tot het eindpunt Stop ik erin wat eruit moet Er vloog een tornado over mijn tempel Nu kan ik niet meer naar huis toe Plannen verlopen wat anders Zo stond het niet in mijn draaiboek Zie wat die man met de zeis doet Zie wat die man met de tijd doet Een nieuwe dag, nieuwe start 400 kilo wat biet voor je bakkes Is voel voor je hoe, voor je hart Zo fles, zo clean, zo breng ik de rakkers verheerlijk niet meer waar ik eerder voor stond. Zand, lopertjes keer ik weer om. Zo is mijn cirkel rond. zwak verschaafd Kom met me dansen op mijn graf. Ik ben, ik ben gekomen met mijn mannen maar breng het wel met een nonchalance. Van een kind die zondags met een bal tegen de garage aantrapt. Ik bouw bruggen, loop, loop er overheen en krijg een kogel met mijn naam erop. En een onderschip, blijf daar waar je iets voorstellen. Ik hoor je wel, maar stel je voor dat ik aan die eis voldoe. Dan blijven we allemaal eilandbewoners. Zie wat een man met zijn ruimte kan doen. Ik heb wat schuld, maar met mij gaat het goed. Typhoon van de faculteit groep, oké, okay, leven, weten. Voor spijt is er nog ruimte, tijd genoeg. ik vind die gozer een absolute held hoor. Typhoon. Van het album Lobby Dabasi hoorde je Zandloper. En waarom vind ik Typhoon een held? En dat, eh, dat is wel om het volgende. Hij heeft meegedaan aan het programma Ali B op volle toeren. En daar hebben jullie gisteren vast de herhaling wel van gezien. En eh, in die herhaling was dus ook Telau te zien, die afgelopen maandag is overleden aan de gevolgen van die vreselijke ziekte. Het begin met een letter K. Ik, ik ga het niet eens uitspreken, maar wat een respect verdient die gozer. En ja, Telau is natuurlijk overleden. Een van Nederlands beste zanger en tekstschrijvers. En daardoor ontwikkelde ik ook een, eh, echt een respect voor eh, de artiest Typhoon. En draai ik hem ook regelmatig. En wil ik ook zeker naar een van zijn concerten op 11 en 12 december. In, eh, in de HMA. Dit is een nummer van Steel Pulse. Soundcheck Dub. Van de dubbel CD, de luxe versie van Hansworth Revolution. Enige tijd geleden uitgebracht. Getting what we want, getting what we need. Emotion with music. Getting what we want, getting what we need. Oh. een must voor alle reggae-liefhebbers. De luxe uitgave van Handsworth Revolution van Steelpool is enige tijd geleden uitgebracht. En welke ik middels een zeer goede reggae-liefhebber heeft, heb verkregen. Waar ik zeer content mee ben. Maar ik kom tot ontdekking dat het alweer bijna 7 uur is. En dat rest mij nog de plaat voor je hoofd te draaien. Die is deze week van Moog met Let It Burn. En afgelopen zondag traden ze nog op tijdens de Horense Stadsfeest. En mij hoor je aan het begin van het volgende uur weer terug. Met het tweede uur. Zo, dus blijf erbij. Jouw muziek. Every time you go, I weep. Every time I fall to sleep. But in every dream I have, we meet. Every time I wake, you're gone. Tell me how it all. My. Sophia via reclamegeschenken bedrukt artikelen met uw eigen logo, naam, tekst, foto of wat u maar wilt. Naast de verkoop van bedrukte artikelen, zoals kleding, pennen, bekers, petten en paraplu's, kunt u bij ons ook terecht voor onder andere het beletteren van uw auto, etalage, stand en reclameborden. En dat is nog maar een kleine greep uit onze uitgebreide collectie. Reclamegeschenken en textieldrukkerij in Zwaar. Via Sophia. Niet alleen voor gezelligheid en sfeer kun je bij jouw karwei terecht, maar ook voor de modernste snufjes. En natuurlijk voor al je woon- en klusideeën, gereedschappen en alle mogelijke klusmaterialen. Karwei Kennis en ervaring, indoor of outdoor, grote of kleine klus. Geen punt bij Karwei. Ja, fokking.com. met VOCK. Overheerlijke fucking leefworst de leefworst zonder kunstmatige toevoegingen. Dus maak plaats in je koelkast. Ja, Fokking.com. Met VOCK. Fokking levenworst. Fokking goed, fokking lekker. Bent u bezig om een evenement, symposium of open dag te organiseren? En kunt u daarbij wel wat technische ondersteuning gebruiken? Is uw bedrijf toe aan een nieuwe geluidsinstallatie? Of wilt u een beamer of narrowcasting systeem aanschaffen? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Visimotion audiovisuele producties. Wij denken graag met u mee om uw ideeën werkelijkheid te laten worden. Zodat uw bedrijf of uw evenement net dat beetje extra uitstraalt. Wij hebben ervaring met licht, geluid, video en livestreaming. Met de opname en productie van evenementen. Maar ook met de inrichting van vergaderruimtes en ontvangstruimtes. Visimotion. Voor al uw audiovisuele projecten. Meer info? Visimotion.com Horen verkennen in een fluisterboot. Een rondvaart maken door de haven van Horen. Een langere tocht maken met onze patrouille. Dat en nog veel meer is allemaal mogelijk met Watertaxi Horen. Ook voor groepen en evenementen. Voor een leuke dag varen bent u bij Watertaxi Horen aan het juiste adres. Meer informatie op watertaxihoren.nl One good thing about music, when it hits you feel no pain. Stop the fuss, stop the fight, away with the violence and the crime. You are listening to High Times. Yes, Cyril Promper, my favorite DJ, live and direct at Radio 501. Hartelijk welkom in het tweede uur van High Times op Radio 501. Deze prachtige donderdagavond 25 juni van het jaar 2015. De prachtige zomerdag. Ik begon met Black Uhuru. De Black Uhuru Anthem. En hij staat ook op het album Anthem uit 1983 dus. En eh, ja, dat vond ik wel een mooie uur open. En Sowieso vind ik Black Uhuru altijd wel fijn om een uur mee te beginnen. Maar daar gaat het natuurlijk nou niet over. Want we gaan nu natuurlijk het tweede uur lekker vullen met hele fijne reggae uit het buitenland, maar zeker ook uit binnenland. Want ik heb muziek van Independent Intervention, Rava Pico bij me. Maar natuurlijk ook Culture, Pablo Moses, Pieter Tosh, Aswat, Rita Marley komt voorbij. Maar het is natuurlijk in het tweede uur ook zo dat je een plaat aan kunt vragen via www.radio501.nl slash live inloggen met Facebook of Twitter en dan doe je je verzoekje. Maar als jij mijn zoetgevoiste stem nou eens een keertje aan de telefoon wilt horen, kun je 0229 draaien 756 438 of een mail sturen naar de studio, studio.radio501.nl of mij een heel lief berichtje sturen waarom, waarom ik juist dat nummer voor je moet draaien en dan ga ik voor je aan de slag. Ik heb straks ook nog eh, de reggae-agenda en het zal rond de klok van half acht zijn. Misschien iets eerder, misschien iets later, net hoe ik ermee uitkom. En eh, ik heb er gewoon weer heel veel zin in in de tweede uur. En ik ga natuurlijk keihard verder met een nummer van Burning Spear van het album Fittest of the Fittest. Hoor je Fireman. iemand meer iets van haar genomen, Sophia George, na deze wereld in uit 1985, Girly Girly. En het is best wel jammer, want ik zou wel willen weten wat ze nu zou doen. Want meestal gaan, gaan artiesten die een beetje, ja, die ervaring heb ik anders. Die reggae-artiesten die eh, niet meer eh, succesvol zijn in de, in de business. Dat geldt trouwens niet alleen voor reggae-artiesten, maar die, die gaan vaak, eh, die, die bekeren zich vaak. En dan gaan ze, ja, worden ze lid van een, een of andere gemeenschap of zo. En dat hoor je heel vaak. En eh, dat is wel eh, jammer, want in de muziek was ze zeer succesvol. En daarna zou het misschien ook nog goed gegaan zijn. En dit is een heel leuk bandje uit Utrecht trouwens. Onder aanvoering van OCD, D. Van de EP To The Right. Die je kunt bestellen via independentintervention.nl. Likke Lion op jouw Radio 501. The little man came out of the land, too young, too fragile to overstand. The odds of the lion them seem positive in all the early years. Must be no negative, I said no vibe and no feeling in this life. A proper way of life is a way to be strife in this land of milk and honey. There may be no war, there's always the rich and always the poor. Now Oh, sister who needs some support in life. A proper way of life is a way to be strong. There's always people abandoned by society, but I don't make no difference to them if it's that you Bless the little lion, Oscar, Lucas, Sammy. Kind and picnic, they must live in identity. Lucas a mí. was Rita Marley met Ja Ja Don't Want van Who Feels It Knows It. Wat een hele fijne, het is echt een hele fijne plaat. En alvorens ik naar de reggae-agenda ga, zal ik eerst eventjes een nieuwe tune draaien. Of tenminste een nieuwe tune. Het was de laatst uitgebrachte single van Rafa Pico. Ook een artiest die onlangs tijdens de Reggae Bounce optrad in Café Backstage. En eh, dat was een waar spektakel. Want eh, dat is een dingetje wat eh, zeker terug gaat komen. Echt met live zangers aan, ja, dat we dat, gaan doen. Maar dit is dus zijn laatste uitgebrachte single. Er komen alweer nieuwe tunes aan, heb ik begrepen. Maar dit is Take a Look van Rafa Pico. En zometeen dus de Reggae Agenda. down to business, I no. Rafa Pico, take a look. En dan is nu de hoogste tijd voor de reggae-agenda op jouw Radio 5. De High Times Reggae uitgaanstip. En er gaat weer het nodige gebeuren de komende weken op de Vaderlandse poppodia. Want zaterdag, en dan is het 27 juni, vindt in Café Zen in Amsterdam de One Love Vibes eh, plaats. En dan kun je gaan luisteren naar het Knabbel en Babbel Sound System. En het is een vrij toegankelijk evenement. Dus het is tien uur en dan kun je het niet voor laten gaan. Mocht je daar in de buurt zijn of gewoon echt specifiek heen willen gaan, zou ik het zeker doen. Ook zaterdag 27 juni om 10 uur in Café Ciao in Alfa aan de Rijn. The One on Three Nation 26 Reggae Vibe. Met Shoreline Sounds en Selected Sound. En dat vindt plaats in Alfa aan de Rijn dus om 10 uur. En dan gaan we eventjes verder naar, is ook zaterdag 27 juni om half vijf en half zes. Op het Down the Rabbit Hole Festival in Ewijk. Damian Marley. En dat is ook een heel vet dingetje. Zaterdag 27 juni. En het gaat maar door op die zaterdag. Het is echt een hele drukke, drukke bezette zaterdag in Muziekcafé Het Hoekje in Hoek van Holland. De One World Band. En One World Band komt uit Rotterdam. Ik heb wel eens wat van ze gedraaid. Misschien ga ik het straks ook wel eventjes doen. En dan zaterdag 27 juni, zondag 28 juni, Festival Mundial. Spoorzone Tilburg met als artiesten Kenny B, Passion, Dub FX, Xavier Roots en de United Nations Long Shen Dao. En dat is een reggae pop rockband. Fireborn, Brain Damage meets Vibronics. En dat alles op de dagen zaterdag 27 juni, zondag 28 juni. En ja, dat is, ik denk dat dit een doe maar eh, ja, dat staat hier al. Toe maar. En dat is de allergrootste Doema tribute band. En die geven een optreden in de Klaproos in Wolfhezen. En het lijkt wel een matinee-voorstelling aanstaande zondag om half drie. Smiddags begint dat al. En dan gaan we nog een klein sprongetje maken. Want dit is ook wel een reggae-legende die eh, op 29 eh, juni aantreedt in de Melkweg te Amsterdam. En dat is Beres Hammond. En eh, die begint om half negen. En als jij, ja, dan moet je gewoon bij zijn, denk ik. Ik denk dat ik niet heel veel tijd ervoor heb. Maar als ik eh, tijd zou hebben, zou ik er zeker heen gaan. En dat geldt eveneens voor Jogo en Jalivity. En eh, dat is dus het Melody Line. Op die treden dus op op het Melody Line Benefit Concert. Waar ook De Dijk spelen. En mm, ik geloof ook Clerks en The Secret. En Clerks en The Secret, ja, dat is ook natuurlijk weer een bekende van Radio 501. Dat alles in Paradiso Amsterdam. Maandag 29 juni vanaf 7 uur s avonds. Dinsdag 30 juni Soldiers of Your Army door een roosje Nijmegen om kwart over acht. Even kijken, dinsdag om half negen. Dinsdag 13 juni, 30 juni. In de Maasilo Rotterdam Terrace Riley en de Black Soil Band. En ook treden op Kenny B. Black Soil Band featuring Dean Fraser en Alain. En dan donderdag, of eh, Tuesday. en dat staat hier in het Engels, maar Tuesday is natuurlijk gewoon dinsdag. De Vreemde Vogels, het opening WK Beach Volleyball. En daar treden ze dus op mee in, op de Molenstraat in, centrum, in het centrum van Apeldoorn. En dat was dus degene voor het, eh, ja, wat, eh, wat er dus in eh, juni nog plaats gaat vinden. En ik wil ook nog even een klein berichtje eventjes aan jullie doorgeven. Dat het concert van Black Uhuru op 4 juli in Paradiso niet doorgaat. En ik heb bepaalde mensen gesproken via bepaalde kanalen. Dat het iets met, met een, een, manager of een boekingsagent te maken had die ja, die het niet zo nauw nam met de regeltjes. Eh, ja, waardoor interne strummelingen ont zijn ontstaan binnen het management. En daaraan gekoppeld natuurlijk Black Euro. Waardoor ze een hele Europese tour afgezegd hebben. Goed, wil je meer informatie over de reggae-agenda? Ga dan naar www.reggaeagenda.nl www.reggae-agenda.nl of irelion.com En daar vind je alle informatie over de concerten die komende weken plaats gaan vinden. En dit is een hele fijne tune van Aswat. Just a little herb. En hierna kun je gaan luisteren naar Capleton met Mashing Up The Earth. It's just a tribulation, through the accusation. Babylon bring down segregation. Want to mash up my nation with them disillusion. Oh, fertility destruction. I see the world of my tribe, I shut me a center of the flag, Babylon, know this. Anyway, mashing up the world out there with them atomic energy. said, let Je hebt kunnen luisteren naar Capleton van het album Still Blazing Imagine of the Earth. En hiervoor, en moet ik even terug in mijn lijst zien. Het is ook niet heel netjes. Natuurlijk, als wat met Just a Little Herb op jouw radio fijn En dat betekent dat ik nog een twintigtal minuten heeft, heb om jouw radio te vullen met hele fijne reggae deuntjes. En vanaf 8 uur dus kunt gaan genieten van geluid uit de bunker met GW Stijl. Met, tot maar liefst 10 uur vanavond. Maar ik ga snel verder hoor. Third World met de Reggae Ambassador. En we zijn met z'n allen toch een beetje reggae-ambassadors. Tenminste, zo denk ik erover. Reggae ambassador, hey. Play me reggae. music in a any condition. Drop it in a style, drop it in a fashion. Everywhere I go, I'm rocks the reggae man. Play me reggae music and chant down Babylon. Whoa, whoa, whoa, yeah. I'm Mr. Reggae Ambassador. Hey. Whoa, whoa, whoa, yeah. I'm Mr. Reggae Ambassador. Me come from Mandeville, I'm a true Jamaican. Me come a Kingston and me join a reggae band travel Africa and me travel Japan. My mother proud of me, so she just love I man. the music play, it leave them in a state of shock. The big, big music from the little rock. Whoa, whoa, whoa, yeah. I'm Mr. Reggae Ambassador. ambassador. Hey. I say them really love it so. Everywhere, everywhere I go, I play my music hey. a day or night. Everything. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. 2006 overleed de zanger van deze band Culture, Joseph Hill, in Berlijn. En ze zijn eigenlijk al gevormd in 1976. In die tijd was de naam nog African Disciples. En hebben een hele indrukwekkende discografie, waaronder in 1977 Two Sevens Clash, 1978 Bald Head Bridge en in 19 78 ook. Africa Stand Alone. En daarna gaat als laatste uitgebrachte album, officieel uitgebrachte album, World Peace Rounder. Helaas, Joseph Hill niet meer. Onder ons, dit was Culture met Old Tattoo. En dan gaan we gauw verder met de man die 21 juli in Paradiso Amsterdam staat. Wederom in Paradiso Amsterdam, Bunny Wailer en de Salamonic Reggae Stra. Met als voorprogramma Rafa Pico. 21 juli, zet hem in je agenda. A long time we no see you done dada. It's so long, done dada. A jaja send you come done dada. You so strong, done dada. Only you know where we feel done dada. Can't be no more, done dada. We want go cook a little meal done dada. Biddy bam bam bam. Everywhere me go then call me Don Dada Inna the ghetto me a everyone father Grandpa, grandma pick me mum and baby father Everyone call me Don Dada So children, children, yes mama Where have you been to Don Dada? What did the teacher was to love one another? Do you obey him? Yes mama Don Dada In soon gon' look for we Don Dada It's so long don dada. Him ma go do something fi we don dada. Him so strong, don dada. Dem a fi go son you don dada. Dada no, don dada. Me say me just a call your name don dada. Here it is. Enough respect you to all the dan dada. Him have the hustling ability in the area where we woulda do without the dan dada. Him a ja bless, blessed by Jaja. Children, children, yes mama. We make you know say him a dan Cause him always bring enough dan dan. And we know him as the ram dance man dan dada. Him years must a ring dan dada. Oh yeah. Swindon Dada. And him a carry all his on Dada. Oh yes, Don Dada. He no stop shock out Don Dada. Biddy bam bam bam, ah, Don Dada. Him a the one with the clout Don Dada. Hey. Hear this. Them say rain in no settle like trouble, but he done dada nah give up his struggle. Sometimes he done dada will go a jail, but member say Don dada must get killed. Everywhere me go, then call me Don Dada. Inna the ghetto, me a everyone father. Grandpa, grandma, pick me mum and baby father. Everyone call me Don Dada. So children, children, yes mama. Where have you been to, Don Dada? What did he teach you was to love one another? Will you obey him? Yes, mama, Don Dada. A long time me no see you, Don Dada. It's so long, Don Dada. I just just seen you come, Don Dada. You so strong, Don Dada. Only you know where we feel, Don Dada. Can't take no more, Don Dada a go cook a meal don dada. Why else him say done dada? In soon gon' look fi we done dada. It's so long done dada. Him a go do something fi we done dada. Him so strong done dada. Him a fi go son you done dada. Jaja knows done dada. Me say me just call you name done dada. Bidi bam bam bam done dada. Him ears must a ring done dada. It's so long done dada. And him a carry the swing done dada. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio@radio501.nl. Dus je kunt gaan luisteren naar Geluid uit de Bunker tussen 8 en 10. Hip-hop op jouw radio 5 En ik ben er natuurlijk volgende week weer met een kakelverse aflevering van High Times op jouw radio 5 Ik zeg tot volgende week. Later.